It's gonna have to be some danger. Take a parachute and jump. You're gonna have to take flight. you down. Take your parachute and go. Take your Maybe parachute. come back tomorrow. Take your parachute, I am. Take Stop parachute.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 Er waren nergens grote problemen. In Amsterdam werden bijna 100 mensen opgepakt voor vechtpartijtjes en andere kleine vergrijpen. Het was wel lastig om alle feestgangers de stad te laten verlaten... doordat treinen uitvielen of vertraging hadden. Smiddags had de NS het treinverkeer stilgelegd... omdat reizigers aan de noodrem trokken en over het spoor liepen. In Eindhoven stelde de burgemeester een noodverordening in... nadat hij signalen had gekregen dat Feyenoord-hooligans naar de stad onderweg waren... om redden te schoppen. De politie heeft 27 Feyenoord-fans de stad uitgezet en overgedragen aan de politie in Rotterdam. Daar was het relatief rustig. Er werden enkele mensen opgepakt vanwege vernieling of omdat ze agenten hadden beledigd. In Amsterdam is de reinigingsdienst weer aan het werk gegaan. Tijdens Koninginnedag werd gestaakt, waardoor er veel rommel op straat bleef liggen. Vooral in het centrum en het zuidelijk deel van de stad lag veel rotzooi. Daar was de vrijmarkt. Er lijkt nauwelijks gehoor te zijn gegeven aan de oproep van waarnemer burgemeester Ascher om zelf de rommel op te ruimen in speciale oranje vuilniszakken die waren uitgedeeld. Ook in Den Haag is de staking van de stadsvegers voorbij, maar in Utrecht zijn ze juist vandaag gaan staken. De Amerikaanse autoriteiten hebben olieconcern BP opgeroepen meer te doen om de schade van de olieramp te beperken. British Petroleum zou te weinig doen om het olielek in de Golf van Mexico te dichten. De kritiek komt van minister van Binnenlandse Veiligheid Napolitano en ook van de gouverneurs van de getroffen Amerikaanse staten. De olie bedreigt niet alleen Louisiana, maar ook Florida, Alabama en Mississippi. Langs de ook zijn schermen geplaatst om de olie in te dammen, maar dat zou niet goed werken. Het weer, is droog en het koelt af tot 6 graden. Later bewolkt, overdag vallen er bijen, vooral in het noorden.